uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het wereldwijde dodental als gevolg van het coronavirus is inmiddels de miljoen gepasseerd. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Ruim een vijfde van de slachtoffers viel in de VS. Daar overleden ruim 200.000 mensen. Het land wordt gevolgd door Brazilië met bijna 142.000... en India met ruim 95.000 doden. In Nederland zijn volgens cijfers van de universiteit 6415 mensen overleden aan het virus. In Amerika zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld, meer dan 7 miljoen. Daarna volgen India, Brazilië en Rusland. In de drie regio's die momenteel het zwaarst worden getroffen door het coronavirus... gaan zowel medewerkers als bezoekers van verpleeghuizen preventief medische mondkapjes dragen. Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Eerder deze maand werd bekend dat het coronabeleid in verpleeghuizen zou gaan veranderen... op advies van het Outbreak Management Team. Een meerderheid van de leden van het Outbreak Management Team had het beter gevonden... als de regionale aanpak van de coronacrisis helemaal was vervangen door landelijke maatregelen. Dat zegt Andreas Vos, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT. Het kabinet koos er gisteren voor om naast enkele landelijke maatregelen onderscheid te maken tussen regio's. Maar volgens Vos is het voor burgers duidelijker als iedereen achter één beleid staat. De belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering... Dr. Anthony Fauci adviseert Nederland om opnieuw naar het mondkapjesbeleid te kijken. In Nieuwsuur zei hij dat er genoeg informatie is waaruit blijkt dat mondkapjes zeer gunstig zijn voor het voorkomen van een infectie. Hij roept Jaap van Dissel van het RIVM op om te kijken naar de snel toenemende hoeveelheid data... over het belang en de effectiviteit van gezichtsmaskers. Het weer, de dag begint bewolkt, soms met wat motregen. In de loop van de dag klaart het op en komt de zon er af en toe bij.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 The summertime skirts and the guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the crack with the old school bag. This is how we do it.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands inside my dreams. Didn't wanna wake up cause you were inside me. I just wanted to call you and say, and say, oh baby, where are you now when I need you most? I'd give it all just to hold you. never yeah. I honey, bring it close to my lips. honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it honey, bring it ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.